Mark Visser met het NOS Journaal. York afgezwakt tot een orkaan van categorie 2. In de Amerikaanse staat zitten 2,5 miljoen huishoudens zonder stroom. Eerst werden de eilanden Florida Keys getroffen en nu het zuidwesten van Florida. Wordt gewaarschuwd voor grote overstromingen. Sommige straten in Miami en Naples zijn al ondergelopen. Gouverneur Scott van Florida heeft president Trump gevraagd de situatie uit te roepen tot een grote ramp, zodat er genoeg hulp vrijkomt. Voor de VS is dit de tweede orkaan in ruim twee weken tijd. Eerste was Harvey. Koning Willem-Alexander en minister Plasterk van Koningsrijksrelaties zijn aangekomen op Curaçao. Ze werden aan het begin van de avond verwelkomd door de gouverneur. Ze zullen op de marinebasis Parera worden bijgepraat over de situatie op Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba. Ook bezoeken de koning en minister een ziekenhuis waar slachtoffers van orkaan Irma liggen. Op Curaçao wordt bekeken of en wanneer het mogelijk is om naar de eilanden te gaan. De koning heeft gezegd dat hij de reddingsactie niet in de weg wil lopen. De komst van een groot winkelcentrum in Zoetermeer, Holland Outlet Mall, is onzeker geworden. Ontwikkelaar Provast is afgehaakt omdat hij niet kan voldoen aan de voorwaarden die de gemeenteraad stelde. Die eiste onder meer dat de omwonenden ermee instemden. Maar omwonenden en winkeliers vrezen overlast en te veel concurrentie. De gemeente hoopt juist op 5 tot 7 miljoen bezoekers per jaar. Het outletcentrum zou 120 miljoen euro gaan kosten. Initiatiefnemers van het project in Zoetermeer beraden zich op verdere stappen. Het weer dan, het is eh, bewolkt, van tijd tot tijd regen.